Doordat er ook wat ongelukken gebeurden... is het nu drukker op de weg dan tijdens de ochtendspits. Ook bij de Loosdrechtse plassen is het erg druk. De gemeente Stichtse Vecht heeft daarom verkeersmaatregelen genomen... die in elk geval tot maandag duren. In Amsterdam is een verdachte aangehouden in een moordzaak van 26 jaar geleden. Het is een man van 52. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op een vrouw in Den Haag. Hij werd aangehouden na een DNA-match. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Volgens de politie is het nog niet eerder voorgekomen dat iemand in zo'n oude cold case zaak werd aangehouden. De Olympische medaillewinnaars worden vanmiddag nog een keer gehuldigd. Rond deze tijd worden ze ontvangen door premier Rutte... die de sporters vervolgens zal huldigen in de Ridderzaal. Even na drieën gaan de Olympiërs op de fiets naar Paleis Noordeinde... voor een ontvangst door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Midden-Italië is opgelopen tot 38. Er worden nog veel mensen vermist. Ook hebben reddingswerkers mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De zwaarst getroffen dorpen zijn Pescara del Tronto en Amatrice. De meeste huizen daar zijn ingestort. Namens Nederland heeft premier Rutte Italië hulp aangeboden. De koning en de koningin hebben hun medeleven betuigd. Turkije is bezig met een offensief tegen de stad Jarablus, net over de grens in Noord-Syrië. Tanks en elitetroepen zijn de grens overgegaan, gesteund door gevechtsvliegtuigen van de anti-IS-coalitie. Volgens president Erdogan is het de bedoeling om IS en Syrische Koerden uit de stad te verjagen. Gematigde Syrische opstandelingen zouden hun plaats moeten innemen, zodat de aanvallen op Turkije ophouden. Dan nog het weer. Veel zon en zomerswarm, 29 tot 32 graden. Ook morgen volop zon en plaatselijk 35 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12 naar Den Haag voor Den Haag Centrum 4 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland bij Westerlee 3 kilometer. En drukte naar de stranden van Bloemendaal en Heemstede. Het staat vooral vast op de N200 en de N205.